Clemens Peters met het NOS Journaal. Volgens de RVD wist premier Rutte van de vakantie van koning Willem-Alexander en koningin Maxima naar Griekenland. De premier heeft altijd ministeriële verantwoordelijkheid, meldt de RVD. Gisteravond werd bekend dat de koning zijn vakantie in Griekenland heeft afgebroken vanwege de ophef die daarover was ontstaan. Voor het ontvoeren van een Nederlands tienermeisje op Curaçao... is 12 jaar cel geëist tegen een man en een vrouw. Ze zouden het meisje van 17 hebben beroofd, aangerand, vastgebonden... en vanaf de rotsen in zee hebben gegooid. Bij een eerdere zitting bekenden de twee schuldig te zijn. Maar die bekentenis werd gisteren ingetrokken. Tot nu toe hebben ruim 22 miljoen Amerikanen hun stem uitgebracht voor de presidentsverkiezingen. Dat zijn er veel meer dan vier jaar geleden. Veel mensen stemmen per post, omdat ze vanwege corona de drukte willen vermijden. De Franse president Macron noemt de onthoofding van een geschiedenisleraar... gistermiddag in een voorstad van Parijs een islamitische terreurdaad. De leraar werd vermoedelijk onthoofd omdat hij in de les spotprenten van de profeet Mohammed had laten zien. De dader is doodgeschoten. De Franse politie heeft vier familieleden van hem aangehouden. In de wijk Duindorp in Den Haag was het gisteravond onrustig. Volgens de politie was er overlast van jongeren. Ze stichten brandjes en er werd een bushokje vernield. Er waren veel agenten op de been en ook de ME was aanwezig. Gistermiddag zou een bericht zijn rondgegaan... waarin werd opgeroepen tot chaos in de wijk. Het weer, nu en dan zon en in het westen en noorden kans op een bui. Er staat vrijwel geen wind en het wordt een graad of 12. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A6 van Muiden naar Lelystad staat tussen knooppunt Almere en Lelystad 5 kilometer file. De vertraging is daar 10 minuten.